weekend alleen naar Duitsland gegaan. In een discotheek zag ik haar staan. Ze zei tegen mij, bist du auch allein? Ik zei, maar ik vanavond bij je zijn? Haar ogen straalden toen als zonneschijn. Ik denk aan jou bij alles wat ik doe. Ozula, oh Ozula, ik mis je. Ik liebe die, ik kom gauw weer naar je toe. Ik ben een jongen van het Hollandse land. Maar aan Ozula heb ik mijn hart verpand. Wanneer het maar even kan, ga ik daar weer heen. En dan laat ik haar nooit meer alleen. Ursula, zo oh laat ik mis je. Ik denk aan jou bij alle wat ik doe. Ursula, oh Ursula, ik mis je. Ik lieve, dich, ik kom gauw weer naar je toe. Ursula, oh ik mis je. Ik denk aan jou bij alles wat ik 同好。